Zij zei na een gesprek met Erdogan dat de diepe verdeeldheid tussen beide landen niet is afgenomen. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties heeft Noord-Korea laten weten dat het zijn kernwapenarsenaal niet opgeeft als de Amerikaanse sancties van kracht blijven. De Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken leek daarmee te reageren op opmerkingen van president Trump. Die zei donderdag dat de sancties tegen Noord-Korea van kracht blijven, zolang Noord-Korea nog over kernwapens beschikt. Hulpverleners op Sulawesi vrezen dat het dodental als gevolg van de aardbeving en tsunami een stuk hoger ligt. Officieel ligt het dodental bijna 400, maar veel mensen worden nog vermist. Vooral de stad Palu aan de kust is zwaar getroffen. Verspreid door de stad liggen lijkzakken met slachtoffers. In een woonwijk in Dordrecht zijn vier mannen aangehouden... omdat, bij een van hen een, neppistool bij, omdat een van hen een neppistool bij zich had. Een voorbijganger waarschuwde de politie dat er iemand met een pistool liep. Agenten stormden korte tijd later met getrokken vuurwapens op het groepje mannen af. De verdachten gaven zich direct over. Waarom ze een nepwapen bij zich hadden is niet duidelijk. Ajax heeft net als concurrent PSV vanavond gewonnen. De Amsterdammers wonnen bij Fortuna Sittard met 2-0. Bij de doelpunten van Dolberg, Dolberg en Zier vielen na rust. Eerder won PSV uit bij NAC met 2-0. Ook daar vielen de doelpunten in de tweede helft. De Jong en invaller Malen scoorden. waren nog twee wedstrijden. Heerenveen speelde thuis tegen Adel Den Haag gelijk 1-1. En Excelsior tegen VVV eindigde in 1-0. Het weer, opklaringen met kans op wat mist. Koelt behoorlijk af in het oosten rond het vriespunt van een graad of 8.